Nou, rond de lunchtijd zou volgens Duitse media zij zijn neergestoken voor haar huis. En er zou meerdere keren op haar zijn ingestoken met een mes. Dat is allemaal dus op basis van mediaberichten. Ehm, en er zou ook sprake zijn van mogelijk meerdere aanvallers. Zij zelf zou daarna nog um, erin geslaagd zijn om om haar eigen woning in te komen. Daar gevonden zijn door haar eigen kinderen. En inmiddels wordt ze behandeld door artsen en zou ze nog altijd in levensgevaar zijn. Wie erachter zit eh, en of er een politiek motief is voor de steekpartij wordt nog uitgezocht. Voor de flat in Terneuzen worden bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd. Gisteravond zijn daar de lichamen van een vrouw en een kind gevonden. Het gaat om een moeder van 29 en een kindje van 5 jaar oud. Deze mensen kwamen ook een bloemetje leggen. Ik ben toch wel geschrokken en de buurt is ook wel geschrokken. Eh, dat het gewoon zo kan gebeuren. En nu zie je er eigenlijk vrij weinig meer van. Ik vind dat gek dat dat gewoon zo voorbij gaat. Ik vind het eh, heftig. Ja, je hoort... Eh, ja, ik vind het gewoon heftig. Ik heb er eigenlijk niet heel veel woorden voor, maar... Heftig. Nou, de politie denkt dat de vrouw en het kind door geweld om het leven zijn gekomen. Op dit moment is er nog geen verdachte op het oog. En de snack in Groningen is natuurlijk de eierbal. En er ligt nu ook eierbalchips in de winkel. Deze verslaggever van RTV Noord wilde wel eens weten of die een beetje in de smaak valt bij de Groningers. Wilt u een stukje eierbalchips? Een eh, wat? Eierbalchips. Waar Rempel, dat is gewoon nieuw, zeg maar. Geen eierbal. Geen eierbal? Nee. Ja, smaakt lekker. Geen eierbal. Maar wat proeft u dan nu? Nou, vooral veel zout. Ik heb blijven gewoon een eierpaal. Zal ik hem hier neerzetten?